en het Ze gaan verder de weg af, ze zijn al voorbij. En wij willen zo graag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 Inmiddels kan het verkeer in zuidelijke richting weer van beide stroken gebruik maken. In noordelijke richting is nog steeds maar één rijstrook vrij. Andere strook is geblokkeerd vanwege reparatiewerk. extreme gladheid is mogelijk een gevolg van het tekort aan strooisout, zegt de Verkeersinformatiedienst. Doordat er weinig zout is, wordt er erg zuinig mee omgesprongen, zegt de VID. E de problemen met het busvervoer op de Veluwe zijn voorbij. Vervoersbedrijf Veolia vindt het weer verantwoord om de weg op te gaan... nu er bijna overal goed is gestrooid. Een half uur geleden gingen de eerste bussen op de Veluwe weer de weg op. Problemen in Hilversum en Wek bij Duurstede waren al eerder voorbij. Daar hadden bussen van Connection last van de gladheid. Het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet trekt een artikel uit 1998 in... De studie suggereerde dat de bof, mazelen, rode hond-inenting kan leiden tot autisme en darmproblemen. De Lancet neemt nu afstand van het artikel omdat geen enkel vervolgonderzoek aantoont dat de BMR-inenting dergelijke bijwerkingen heeft. Het artikel heeft nogal wat gevolgen gehad. Zo zagen veel ouders af van een BMR-inenting voor een kind uit angst voor de bijwerkingen. Een Brits medisch college oordeelde vorige week dat de schrijver van het gevraagde artikel, de Amerikaanse arts Wakefield, oneerlijk en onverantwoordelijk heeft gehandeld. Zo verzweeg hij omstreden inkomsten. Hij werd betaald voor medisch advies aan advocaten van ouders die de BMR-inenting juridisch wilden aanpakken. Het weer in de loop van de dag op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Het wordt 3 graden. Dit was het NOS.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 what do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you've been?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 you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 在。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 dedicated lady